Gisteren viel in allebei de landen aan het begin van de middag de stroom uit. Het openbaar vervoer raakte volledig ontregeld. En ook het internet en het telefoonnetwerk werkten niet meer. De politie heeft vanochtend drie mannen opgepakt voor een ontvoering op een parkeerplaats in Breda. Daar werd twee maanden geleden een man een busje ingetrokken en meegenomen. Een dag later meldde hij zich bij de politie. Eerder werden ook al vier verdachten opgepakt in de zaak. Waarschijnlijk gaat het om een drugsruzie. In België wordt vandaag opnieuw gestaakt op het spoor. 24 uur lang legt spoorpersoneel het werk neer. Daardoor rijden er de helft minder treinen, ook van en naar Nederland. En er rijden ook minder trams en bussen in België. Dikke maand geleden was er daar ook al een spoorstaking. En daar baalden deze reizigers toen flink van. Ik snap het wel, maar aan de andere kant... er zijn ook veel mensen die naar werk moeten, die moeten studeren. Dus het is ook moeilijk voor hun. Maar ik snap ook wel wat zij willen. Maar of ze het gaan krijgen, dat weet ik niet. De regering trekt er zegt niks van aan, want de stakers zijn raar maken ons in plaats van eh, wie eigenlijk moet geraakt worden. Volgens de Vlaamse omroep VRT ligt de haven van Antwerpen nu plat... en vertrekken er geen vluchten vanaf Brussel en Charleroi. Vakbonden staken al voor de 23e keer dit jaar... omdat ze boos zijn over de bezuinigingsplannen van de regering. In Luttelgeest in Flevoland is het opstijgen van vier luchtballonnen compleet in de soep gelopen. Een ballon werd tegen de andere geblazen en omdat hij aan de mand van een stijgende ballon bleef hangen, scheurde het doek. En deze buurtbewoner die stond te kijken. De eerste werd opgeblazen, was nog aan het opblazen en de tweede ging al weg en die kwam een windvlaag en die ging naar de eerste toe en nam de ballon mee. En het bakje bleef zeg maar net hangen achter het eh, bovenste stuk van de ballon. Dus dat was wel even, eh, even spannend. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Het bedrijf dat de ballonvluchten organiseert zegt dat er tijdens het opblazen onverwacht windstoten kwamen. Dat het zo misging was gewoon vette pech. Heb ik het weer nog voor je. Een lekkere lentedag met een beetje zon, ook een beetje bewolking. En het wordt 19 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 <laughs> Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Wie heeft hem ergens gevonden misschien? Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Wat de plaat Op de jukebox stond een plaatje, dat bleef hangen op dat hey hey. En de sleutel van die jukebox bleek verdwenen in het café. De dus een liep met zo'n gezicht, want die jukebox had wat dicht. En de stroom uitschakelen kon niet, dat bleek ook de knop van het licht. Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Wie heeft hem ergens gevonden misschien? Wie heeft de sleutel van de duurbox gezien. Want de kraan is kapot en dat ding zit op slot de kast alleen, dan doet de lichtknop. En zei je nog wat lust. Ik moet het voor het donker maar zeggen. We krijgen tien minuten rust. Maar zonder licht in een café. Hoe komt de mens op dat idee? Het werd mijn in het donker. Je hoort aan alle kanten heen. Hey. Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Wie heeft hem ergens gevonden misschien? Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien. Want de plaat is kapot en dat ding zit op slot. En de mensen die daar woonden, aan de zij en overkant, namen ook die kreet al over. Hé, hey, wat is er aan de hand? Toen de niet de pas kwam er een hamer bij te passen. En daar kijk heel lag de sleutel in de sterven achter het glas als je me nou beurt. Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Wie heeft hem ergens gevonden misschien? Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Want de plaat is kapot en dat ding zit op aflevering van Triple Play. Het programma waarin we telkens drie bijzondere songs rond één thema voor je klaarzetten. Vandaag draait alles letterlijk en figuurlijk om de jukebox. Dat magische apparaat in de hoek van het café waar je met één druk op de knop je favoriete muziek tot leven wekt. De jukebox is al decennia lang het symbool van muzikale vrijheid, nostalgie en onverwachte ontdekkingen. Van rock roll tot country, van klassiekers tot verrassingen. De jukebox brengt mensen samen en laat je even wegdromen naar andere tijden. Dus schuif aan, gooi er een muntje in en laat je verrassen door de mooiste jukebox-songs uit de muziekgeschiedenis. Ik presenteer ze in blokjes van drie, want bij Triple Play krijg je altijd een muzikale hattrick. Het cocktailtrio trapte af met de komische song Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? En Theresa Brewer zingt simpelweg Music, Music, Music. Drie songs die je meteen meenemen naar de sfeer van een ouderwetse kroeg waar de muziek nooit stopt. If I didn't have a dime and I didn't take the time to play the jukebox Oh, Saturday night would have been a sad and lonely night for me And if you weren't standing there Ruby lips and golden hair Beside the jukebox Whoa, I'd have lost my chance To hold you while you danced With me mm -hmm. While the records turn and turn We dance and learn Our hearts had yearned for this Neath the and walk, we and walk and walk and talk and talk of love, and then we kiss. Now with every jukebox obscure heeft, maar altijd centraal blijft staan. De Royal Hounds zingen over een kapotte jukebox. Framed brengt een ode aan het apparaat zelf. En de Rubets zorgen voor een swingende afsluiter met Jukebox Jive. But they never knew There was a time that I used to Two time, a time or two But my two time days Went up in a blaze The time that I twisted And waltzed with you Well, it's just two in the afternoon But I've been here since ten gone and I'm alone Walnut walls again This ballroom's pretty quiet But man, that's okay It don't matter Cause without her, how could I dance anyway? Well, the jukebox is broken And I can't dance to nothing There's no danced on that floor When my life had a purpose And my purpose was her Now every day seems just the same waar de nostalgie van afdruipt. internationaal is de jukebox een bron van inspiratie. Dalida vraagt om een jukebox. Pieter Kent kiest zijn favoriete plaatje met B7 on the jukebox. En Eduardo Benato vergelijkt zijn geliefde zelfs met een jukebox. Drie songs die laten horen dat de liefde voor de jukebox geen grenzen kent. moi j'aime bien l'école et mes la tête folle de chansons C'est une passion qui me poursuit jour et nuit. Alors je t'en supplie, oh papa, achète-moi un jukebox. Oh oh oh papa, je rêve tant d'un jukebox. Si tu me l'achètes, je te du tout ça. Mais qu'est-ce qu'elle vient me faire là Oh oh oh papa, achète-moi un jukebox. Oh oh oh papa, tu peux m'offrir un jukebox remets ton ça. Tous les samedis, j'inviterai mes amis pour danser, pour twister. On repoussera les meubles puis les tapis. On te fera une vraie surprise partie. Oh, oh, oh papa, achète-moi un jukebox. Oh oh oh papa, lorsque j'aurai mon jukebox. greep uit het verleden. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti, facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti, muoviti, non ti fermare. Tutta la notte devi suonare. Muoviti, muoviti, facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti, muoviti, non ti stancare, tutta la notte devi suonare. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. muoviti, la notte è breve, il tempo stringe, non farti pregare. E poi non puoi più tirarti indietro. Abbiamo messo altre 100 lire. Sei come un jukebox, jukebox. dici almeno di cosa parla la prossima canzone? Ma che prepari ma, ma che combini? Ma cosa sono tutti questi misteri? Oh? Muoviti, muoviti, non ti conviene farci aspettare un'altra stagione. E eh, poi non puoi più tirarti indietro. Abbiamo messo altre 100 lire. De jukebox roept niet alleen vrolijke herinneringen op, maar soms ook melancholie. Alabama heeft een jukebox in het hoofd. Chris Ria schildert hem blauw van weemoed. En Joey Wells laat de dansvloer swingen met can't stop this jukebox in my mind And it's playing all my favorite memories One by one they take me back To the days when you were mine And I can't stop this jukebox in my mind No, I can't stop this jukebox in my mind. In the corner of my mind stands a jukebox. It's playing all my favorite memories. Warm aanbevolen. Triple Play. Maybe take the weekend out. The one I promised myself I would always do. That place you said you never liked or would ever choose to go. Changes set me free and I'm wondering what to do guess I'll paint my jukebox blue That's my jukebox jive on your radio. Jukebox jive, the only way to go. Jukebox jive, make me come alive. Jukebox jive, that's my size. Jukebox jive's got the beat. Jukebox jive, make me move my feet. Me and the boys got together to jam, played a little rock in a country band. The music of the 50s was the place to start. Everybody sings and adds their part. Elvis Perkins, Jerry Lee, Hank Williams, George Jones, Dickie Lee. Guitars, bass, and a country steel. Play the kind of music we all feel. Bring back the memories of yesterday. All the great songs is what we play. highway. Some pick harmonies, some pick lead, burning the strings till their fingers bleed. Add a little bass and the beat of a drum. We're all cooking and having some fun. Bring back the days of blue suede shoes, rockabilly country and rhythm and blues. Loud pink shirts and black pink pants, playing the kind of music to make them dance. Jukebox jive is a real good time. It's the kind of music that's yours and mine. together to jam, playing a little rock in a country band. The music of the 50s was the place to start. Everybody sings and adds their part. Elvis, Perkins, Jerry Lee, Hank Williams, George Jones, Dickie Lee. Guitars, bass, and a country still. Play the kind of music we all feel. Bring back the memories of yesterday. All the great songs is what we play. Jukebox Jive on a Saturday night. Jukebox jive made me feel alright. Jukebox jive playing my song. Jukebox jive all night long. Jukebox jive take me back in time. Jukebox jive plays the music that's mine. Jukebox jive on your radio. Jukebox jive the only way to go. Jukebox jive it has got the beat. Jukebox jive make me move my feet. Jukebox jive is a real good time. It's the kind of music that's yours and mine. Jukebox jive is a real good time. It's the kind of music that's yours and mine. It's the kind of music that's yours and mine. It's the kind of music that's yours and mine. It's the kind of music that's yours and mine. Hier draait het om verhalen die zich rond de jukebox afspelen. Becky Hobbs zingt over haar favoriete nummer. Cord Benford haalt herinneringen op aan de jukebox en Kurt Ryle bezingt het apparaat dat in de hoek staat. Wish me boredom Triple Play. Triple play. Kees de Haan. Triple Play. I'm a throwback. I go way, way back. This old cowboy hat, yeah, it's where it's at. I don't roll with the flow. I swim upstream if you know times I don't told no good woman's line. I got a wild hair side and a pocket full of greenbacks. I'll take my joy. jukebox. I'm a stubborn old son of a gun. You won't catch me sipping coke and rum. I like the hard stuff, and I don't like it watered down. I'll take my George train straight down the middle with some hardcore steel and a honky tonk fiddle. Go smoking hot zijn we aan het einde gekomen van deze Triple Play muziekspecial. Helemaal in het teken van de jukebox. Hopelijk heb je genoten van deze muzikale reis langs herinneringen, verhalen en klassiekers die allemaal draaien om dat ene magische apparaat. Of je nu zelf nog een muntje in de jukebox gooit of gewoon geniet van de muziek die eruit komt. De jukebox blijft een bron van inspiratie en nostalgie. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering van Triple Play. What can you do if your head keeps spinning around like an old 45 playing the blues of your life? I know a place where you're living in easy pace. And there are songs to remind you of better days. Oh, senorita, can you bring me one more margarita? Cause I feel lonely and I am missing my old mamacita. Oh, senorita, can you change this dollar into quarters? Cause there's nothing like the sound of a jukebox on the Mexican border. There's a song that'll make you smile every time. And there's a song that makes you think of her for a while. And there's a song that won't be easy to take. Cause tears will fall and your heart is going to break senorita. Can you bring me one more margarita? Cause I feel lonely and I am missing my old mamacita. Oh, senorita, can you change this dollar in a quarter? Cause there's nothing like the sound of a jukebox on the Mexican border. comes again with that sad song, my friend. And you know in the end he's just faking. One, two, three, but old Elvis could sing out them blues till shoes are And if it's good rock and roll and it sticks to your soul. means what it plays. And he talks about life and his love, it's not lost.